Mark Hokken met het NOS Journaal. De uitstoot van waren door meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De rechter oordeelde eerder in de Urgenda-zaak dat in 2020 de uitstoot 25% lager moet zijn dan in 1990. En vorig jaar bedroeg de afname ten opzichte van 1990 zo'n 11%. Toch is de Urgenda-doelstelling nog niet onhaalbaar, denkt het CBS. Duurzame technologieën kunnen het verschil nog maken. Bondskanselier Merkel vindt dat Turkije geen lid moet worden van de EU. De CDU-leider zei dat in een debat met haar SPD-opponent Schulz... die zich eerder op de avond hard had uitgelaten over president Erdogan. Merkel herhaalde dat ze met andere regeringsleiders afspraken wil maken... om een einde te maken aan gesprekken over toetreding van Turkije tot de EU. Het debat tussen Merkel en Schulz was het enige voor de Duitse verkiezingen op 24 september. De inspectie SZW, vroeger de arbeidsinspectie, is bezorgd over het stijgende aantal bedrijfsongevallen. Dat zei de inspectie in het KRO-NCRV-tv-programma De Monitor. Vorig jaar kwamen er 70 mensen om het leven bij ongelukken op de werkvloer, 19 meer dan een jaar daarvoor. De inspectie besteedt daardoor meer tijd aan de afhandeling van ongelukken. Die tijd gaat ten koste van veiligheidscontroles van bedrijven. België heeft zich als eerste Europese land geplaatst voor het WK voetbal in Rusland volgend jaar. De Belgen wonnen met 2-1 bij Griekenland en zijn daardoor zeker van plaats 1 in groep H. Het Nederlands elftal maakt nog altijd een kleine kans op het WK. Oranje won met 3-1 van Bulgarije. Zweden, dat drie punten meer heeft, maar nog naar Nederland moet, won met 4-0 bij Wit-Rusland. De Zweden hebben een veel beter doelsaldo dan Oranje. Koploper Frankrijk speelde gisteravond met 0-0 gelijk tegen Luxemburg. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking. Het blijft wel droog en lokaal kan een mistbank voorkomen. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Overdag vrij veel zon met vanuit het westen wel steeds wat meer bewolking bij 21 graden.